4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een neef van de voortvluchtige crimineel Ridouan Tachi opgepakt. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij zit in volledige beperking. Een arrestatieteam hield hem vannacht staande op de openbare weg. Ook is zijn huis inmiddels onderzocht. De 44-jarige advocaat Dirk Wiersum werd in september in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Er zitten nu twee verdachten vast vanwege de moord. Twee anderen, die eerder deze week werden aangehouden, zijn weer vrijgelaten. Zij zouden slechts zijdelings bij de zaak betrokken zijn. Het kabinet heeft opnieuw meer tijd nodig om uit te zoeken wie op welk moment informatie had over het Nederlandse bombardement in Irak, waarbij in 2015 70 doden vielen. De Tweede Kamer wil van het kabinet weten wie hiervan op de hoogte was. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat dit lastig is om te achterhalen, onder meer door een ingewikkeld ICT-systeem en personeelswisselingen. Het gaat vooral over de rol van premier Rutte, die twee weken geleden zei dat hij zich niet kon herinneren dat hij destijds op de hoogte is gesteld van de burgerdoden. Tijdens renovatiewerkzaamheden in een woning in Amsterdam-Zuid... hebben bouwvakkers in de kruipruimte een pakketje met vier handgranaten... uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieven worden op een veilige plek vernietigd, meldt de politie. Het is niet duidelijk of de handgranaten daar al meer dan 70 jaar liggen... of dat ze er later zijn neergelegd. Griekenland wil de overvolle opvangkampen op de eilanden vervangen door gesloten opvangcentra. Ook worden de komende weken zo'n 20.000 asielzoekers verplaatst naar het vasteland. De Griekse regering wil zo meer controle krijgen over de migranten en voorkomen dat ze onopgemerkt op het vasteland terechtkomen. Op de Griekse eilanden zitten nu meer dan 36.000 migranten en vluchtelingen. Met de winteropkomst zijn er veel zorgen over hun gezondheid. Het weer. Er trekt lage bewolking over het land en het wordt grijzer. Het is 4 tot 6 graden. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen droog en soms wat zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd files rond knooppunt Koenplein bij Amsterdam... want daar is een auto over de kop geslagen op de A10... Daardoor is de verbindingsweg van de A10 naar de A8 richting Zaandam dicht. En op de A10 staat het vast voor knooppunt Koenplein. Je hebt daar een kwartier vertraging. Je komt in de file terecht bij Osdorp. Er staat ook file op de A10 tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert. Daar is de vertraging 10 minuten. En door de problemen staat het ook steeds behoorlijk vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 heb je ruim een half uur vertraging. Verder is het druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht ook 10 minuten oponthoud...